12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Spanje opent iets eerder dan de bedoeling was zijn grenzen. Europeanen die in een van de Schengenlanden wonen... mogen op 21 juni weer Spanje in en niet pas op 1 juli. Inwoners van Portugal, dat veel minder is getroffen door het coronavirus dan Spanje... moeten wel wachten tot de nieuwe maand begint. Waarom is niet duidelijk. Franse agenten hebben opnieuw gedemonstreerd tegen de beschuldigingen van racisme... en het verbod om de nekklem te gebruiken. Ze zijn boos op minister Castaner van Binnenlandse Zaken... die dinsdag het verbod op de nekklem aankondigde. Volgens Castaner is de Franse politie niet te vergelijken met de Amerikaanse... maar zijn er ook in Frankrijk problemen met racisme bij de politie. Agenten voelen zich door de minister in de steek gelaten. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt... nadat een agent vrijdagavond een zwarte man had doodgeschoten bij zijn arrestatie. Nadat hij was gecontroleerd of hij onder invloed was pakte de man een taser af en richtte die op een agent, waarna die hem doodschoot. De agent is ontslagen, een andere agent moet voorlopig bureauwerk doen. In Rusland zijn er bijna 9000 besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Het totaal aantal besmettingen in Rusland staat nu op ruim een half miljoen. 7000 Russen zijn aan het virus overleden en dat is relatief weinig. Critici zeggen dat er veel meer slachtoffers zijn, ze beschuldigen de Russische autoriteiten van de omvang van de epidemie... om politieke redenen kleiner te maken. Het Kremlin spreekt dat tegen. In Stadskanaal zijn in een woning wapens gevonden. De twee bewoners zijn aangehouden en worden verhoord. Het gaat onder meer om revolvers, jachtgeweren en een kruisboog. In het huis lag ook munitie.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 Ehm, dit was de Willy Rockin Big Band. Een opname uit 58. Een beroemde Belgische big band met eh, alle grote jongens die daar destijds speelden. Samengebracht. De, het arrangement was van meneer Jacques Sels, een saxofonist. En die heeft ook... Uh, stukken natuurlijk gedaan in een kleinere bezetting. We gaan het nu horen. Jacques Sels op de tenorsax. Louis Bennett op het orgel. Philippe Catherine, die eh, nog steeds zeer hoge ogen gooit... in het eh, internationale jazzcircuit op zijn gitaar. En Oliver Jackson op het slagwerk. Een opname uit 61. On Stage. Ik sluit het eh, Belgische blokje eh, graag af... met een opname van een, nog zeer jonge Toet Stielemans. Een opname 51, hij was toen 30. En eh, daar stond hij aan het begin van een glanzende carrière, zullen we maar zeggen. En hier speelt hij ook mondharmonica... at the Darktown Strutters Ball. Zo, At the Darktown, Strutters Ball. Dat was eh, het Belgische blokje. Dat eindigde met eh, de mondharmonica van Toets Tielemans. We gaan nu naar uh, Jazz in de Krocht. op het droge, zullen we maar zeggen. Door de maatregelen al heel lang is daar geen muziek gemaakt kunnen worden. Nu zou het sowieso al zomerreces zijn. En we hopen dat de krocht in het najaar weer zo snel mogelijk allemaal dingen mag doen die we daar graag zouden willen zien gebeuren. Flits eh, Landersbergen Sixtet met Hans Vromans op de piano, Jesse van Ruller, daar hebben we hem, gitaar... Ruud Jacobs op de bas, Hans Dekker op de drums... Jeroen Rijk, percussie. Uh, zij laten een, hun uitvoering horen, Pick Yourself Up... een beetje jazz in de krocht. Het uh, sextet van Frits Landersbergen. We blijven daar een beetje hangen in die sfeer. Het trio Rob van Bavel met op de bas Henk Haverhoek en aan het slagwerk Hans van Oosterhout. Die begeleiden Ronald Douglas. I'm afraid the masquerade is over. don't shine like they used to shine. And the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. Your words, they don't mean whatever they used to mean. They were once inspired, and now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. I guess I have to play Pagliacci had myself a clown's disguise, and I've learned to laugh like Pagliacci with tears in my eyes. over naar ehm, Rob van Kreeveld... die eh, ook nog niet zo lang geleden een prachtig concert heeft gegeven... hier in eh, de grocht. Die begeleidt samen met John Clayton, Jeff Hamilton... Alex Hagen en Frits Katé... de trompetist Koos van der Hout... Jive at Five. van eh, Koos van der Hout. Met eh, op de piano... <laughs> ja. Eh, jeetje. Met, van, nou, met, na Koos van der Hout gaan we naar V. Klaassen. En Koos van der Hout had op de piano Rob van Kreeveld. V. Klaassen, Everything I Love. touch again. zeggen ze dan... nadat de laatste klank helemaal weg is gevallen... niks meer aan doen. Helemaal goed zo. En daar ben ik het helemaal mee eens. V. Klaassen, Everything I Love. Ehm, de Krocht. Jazz in de Krocht is eh, jaren, vele jaren geleden gestart... met een initiatief van eh, de betreurde Erik Timmermans. En die had toen een eh, trio. Erik Timmermans, op de bas Johan Clement piano, Hans Bets op het slagwerk. En eh, dat trio begeleidde keer op keer de artiesten die hier kwamen. En langzaam is dan eh, het eh, fenomeen jazz in de krocht groot geworden. Met vallen en opstaan, zullen we maar zeggen. Ik heb een cd van dat trio van toen.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 Just one things that we thought of it. All the end of it when we started fading the town. Well, we have been aware. Just one about things. Just one of those things. Maaike, Nicola en Friends. En uh, we gaan van haar naar een eh, orkestje dat uh, in de jaren 90 veel succes oogsten. Een regionaal orkestje, Haarlem en omsteken. Een kennemergroepje, zullen we maar zeggen. Wim Dijkgraaf op de bas. Frans van Tongeren, geweldig pianist. Miguel Lisandra op het slagwerk. Good old Simon Planting, die alweer jaren in Amerika woont, op de bas. En Kees van Lent op het slagwerk. En eh, de gitaar wordt gespeeld door Bill Arendsma. En we gaan luisteren naar Ecole Pemos. en zijn muzikanten. Een eh, paar maanden geleden was hier tijdens eh, de uitzending eh, CFM Jazz... als gast Klaas Fopma, een Amsterdamse zanger-gitarist. En dat was een geanimeerd gebeuren en hij kwam met heel veel voorbeelden... die hem hebben gebracht tot het maken van de cd. En van die cd, daar gaan wij nu eh, een stuk laten horen. Hit That Jive Jack. En uh, het grappige is dat eh, zijn begeleiders... Thijs Kuppen op de piano, Sven Schuster op de bas... en Philip ten Bos op slagwerk... die worden genoemd als... All the guys sing on Hit the Jive Jack. Klaas Fopma. jive jack. Put me in a pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack. Put me in a pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on a corner full of jive. But you know that you're my boy, I'm forced to give you five. Shadiada. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, I'm forced to give you 5 Hit that jive, check, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. it till I get back. Hit that jive jack. Hit that jive jack. Klaas Fopma en zijn trio. We gaan eh, naar een orkest dat eh, net boven het Noordzeekanaal opereert. En dat is het eh, orkest van Jos van Beest. Jos van Beest piano. Erik Schonewood bas. En good old onze eigen Nanny van der Hoop op het slagwerk. En eh, hierbij is de gitaar van Walter de Graaf. En zang van Marielle Koeman. We gaan luisteren. Two for the Road. fancy free. Come wander through the world with me. And any place we chance to be will be our rendezvous. Chill for the road we travel through the years, collecting precious memories, selecting souvenirs, and living life. time to Marielle Koeman. Eh, gaan wij bijna klaar zijn met deze drie uur durende eh, uitzending ZFM Jazz. En eh, bedankt voor het luisteren. Het was gezellig om alles weer eens uit de kast te mogen trekken. En ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Ik sluit af met de wens goede week. En volgende week is er weer een collega die hier plaatjes komt draaien. We sluiten af met Karel Schulze. Met eh, Jean-Louis van Dam aan de keyboards. Martin Zandscholte. Basgitaar Maarten Kruiswijk op het slagwerk.